Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. In ze opgepakt voor de explosie van zondag bij een flitspaal, waarbij drie mensen gewond raakten. De politie en de explosieve opruimingsdienst doen vanochtend groot onderzoek in Voorschoten. Er zijn verschillende huizen doorzocht en in verband daarmee zijn twintig woningen in de omgeving ontruimd. Er zou explosiegevaar zijn. De drie Voorschotense mannen die zijn opgepakt worden ervan verdacht dat ze het explosief aan de flitspaal hebben vastgemaakt. Minister Leers hoopt morgen het CDA-congres ervan te overtuigen dat hij een goede beslissing heeft genomen over de Angolese asielzoeker Mauro. Hij vindt dat hij geen verblijfsvergunning kan krijgen. Zijn eigen partij, het CDA, is daar verdeeld over en morgen zal ook het CDA-congres daarover gaan. Leers is ervan overtuigd dat hij met kracht van argumenten over de emoties heen kan komen. De politie heeft een 34-jarige man uit Spijkenisse aangehouden. Die wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van Farida Zargar. 21-jarige Farida wordt al ruim een jaar vermist. In het huis van de verdachte, die eerder al heeft vastgezeten, is het paspoort van Farida gevonden. Uit het persbericht van de politie en het OM valt op te maken dat Farida waarschijnlijk niet meer leeft. De Gelderse politie heeft twee mannen opgepakt voor de inbraak van vannacht bij een juwelier in Wiegen. Naar de twee andere verdachten wordt nog gezocht, onder meer met een helikopter. Agenten betrapten de vier vannacht toen ze net de etalage van de juwelier hadden leeggehaald. Ze ontsnapten in een auto waarna agenten het vuur openden. De Britse regering denkt erover om de Midden-Europese tijd in te voeren. Betekent dat de klok in Engeland, Wales, Schotland en Noord-Ierland een uur vooruit wordt gezet en daardoor gelijk loopt met veel andere Europese landen. Daardoor is het s'avonds avonds langer licht en gebeuren er minder ongelukken, zo redeneren voorstanders. Tegenstanders zeggen dat de verandering problemen op kan leveren voor de boeren. Invoering van de Midden-Europese tijd is nog niet zeker. De Britse regering moet het voorstel eerst bespreken met Schotland en Wales en Noord-Ierland. Het weer in het westen en noorden bewolkt en soms motregen. de rest van het land kans op zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen bij Rotterdam op de A20 naar Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Spaanse polder.